Bij het ongeluk in Haaksbergen kwam op Oudjaarsdag een jongen van 12 om het leven. Een andere jongen raakte zwaar gewond. Volgens de advocaat had de verdachte jarenlang ervaring met dit soort knalijzers... en volgde hij veiligheidsregels. Volgens buurbewoners spatte het schaaltje waarin het explosieve poeder wordt gelegd uit elkaar... waardoor de jongens geraakt werden. Bijwerkingencentrum Larep krijgt opvallend veel meldingen binnen... van mensen die last hebben van gezwollen lymfeklieren na een boosterprik. Of dat dan nu meer gemeld wordt of ook echt vaker optreedt. Ik denk het laatste toch wel. En waarom dat zo is, ja, dat is dan nog niet helemaal helder. Dat moeten we nog, eh, nog beter eh, uitzoeken en proberen achter te komen. Maar het is wel een van de dingen die in het totaalplaatje... wat we per dag nu binnenkrijgen, eh, opvalt. Relatief veel zwellingen van lymfeklieren. Ook pijn in de arm wordt vaak genoemd als bijwerking bij de boosteraars. Of andere bijwerkingen zoals koorts of hoofdpijn vaker voorkomen dan bij de eerste twee prikken is niet bekend. In Kroatië heeft een hond het leven van zijn baasje gered. Die was aan het berg beklimmen en viel in een ravijn. Vrienden van de man konden er niet bij, zijn hond wel. Het dier heeft 13 uur lang op zijn baasje gelegen om hem warm te houden. Daarna werden ze gered. Het is niet duidelijk hoe het nu met ze gaat. En hoe is het eigenlijk om te slapen in de noodopvang voor asielzoekers? Morgen opent op vliegbasis Twente een tijdelijke opvang voor 500 mensen. Omwonenden mochten afgelopen nacht eens uitproberen hoe het is om daar te slapen. Het was duidelijk geen hotel. Ja, je zit zo dicht op elkaar. Je hebt, eh, een klein kastje en, eh, vier stapelbedden en, een hele kleine ruimte. Dus het is echt behelpen. De gemeente hoopt dat mensen een wat realistischer beeld hebben gekregen van de asielopvang.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 En eh, in de studio zijn er wezen Edward en Auko. En eh, ja, wij hebben een mix gemaakt van mooie muziek die onszelf uh, erg aanspreekt. En we hopen natuurlijk dat de luisteraar dit ook zeer kan waarderen. We begonnen met het, de fraaie song van Annie M.G. Smit, Appels op de tafelsprei' En het werd hier uitgevoerd door Ed Verhoef op gitaar... Iseline Carlister zang en Angelo Verploegen op de flugelhoorn. Komt allemaal van een prachtige cd af. Live at het Concertgebouw. CD uit 2009. Het is wel grappig, want het eindigde het eerste uur met Janis Gra, Nederlandstalig... en nu uh, eh, eh, Ilesine Callister erachteraan. Eh, ja, hoe gek kan het gaan in de, in de jazzmuziek? Ja, appel. Appelflappen op de tafelspreiding. Ja, ja, ja, ja, <laughs> Heb je nog wat geconsumeerd op het gebied van appelflappen? Ja, ja eh, lekkere oliebollen. Ik ben oh. meer oliebollen-fan dan appelflappen. Oh ja. Nou, ze zijn er in zoveel soorten tegenwoordig, de appelflappen. Eh, wat hebben we nog meer? Dan gaan we eens doorschakelen naar een, een bekende trompetist, Art Pepper een redelijk eh, tamelijk wilde jongen... die toch eh, regelmatig in de gevangenis heeft gezeten. En die heeft, ik moet even kijken, Maybe Next Year... komt van de eh, cd Smack Up, art Pepper. art Pepper, met zijn goede voornemens. Ja, Maybe Next Year. <laughs> saxofonist Diego Rivera. Van het album Indigenous, ik draai het al eh, eerder. Een mix van eh, Latijns-Amerikaanse, Griekse en Israëlische klanken. Multiculti plaat in een eh, tijd dat multiculti nogal wel onder druk staat. ja, dat doet me eigenlijk een beetje denken Mediterrane aan onze man in Marbella, aan Jaap. we zouden hem ook graag willen inbellen, maar dat lukt dus vandaag niet. In plaats daarvan draaien we zo een nummer eh, wat door hem eh, gekozen is eh, voor dit programma. Namens het hele ZFM-presentatorenteam wensen we de luisteraars natuurlijk een swingend en gezond 2020, 2022 toe. Uh, Auko, wat had Jaap gekozen? de, de Cotton Club Singers. volgens mij een, een, vocale formatie uit Hongarije. En ja, dat nummer is natuurlijk heel bekend. Van ABBA, Happy New Year. Dus uh, eh, bak gaan ze eraan, tegenaan. Het is een band die volgens mij al vrij lang bestaat. Ik dacht iets gelezen te hebben over de 25-jarig jubileum van deze club. Dus ik ben wel benieuwd hoe het klinkt. Ik denk dat het een primeur is eh, hier bij ZFM. Eh, ik ken ze hiervoor niet. Oké, nou daar gaan we. Happy New Year van ABBA in de versie van de Cotton Club Singers uit Hongarije bene. lost and feeling blue is the end of the party and the morning seems so gray so unlike yesterday <laughs> now's the time for us to sing of our lives. Oh yes, man is a fool, and he thinks he'll be okay. is, eh, ja, uh, Alco, je had er net een mooie beschrijving voor, die Cotton Club Singers. Ja, dat heb ik net al... Ja, ik weet er niet zoveel van. nee, maar je zei eh, dat het een beetje de Manhattan Transfer van, ja, eh, oh van Budapest. Ja, ja, ik vind, eh, Manhattan, ja, het klonk een beetje als Manhattan Transfer. Ja, nee, dat klopt. het volgende nummer staat alweer klaar, denk ik. Ja, en als je Happy New Year draait van de Cotton Club Singers... kan je natuurlijk niet om Johnny Otis heen. Happy New Year, baby. Happy New Year, baby. En hij wordt bijgestaan door een Kathy, Kathy Cooper. Die ken ik eerlijk gezegd niet, maar een vrij nummertje is het wel. last year. This year I'm turning over a new leaf. I don't believe it. You don't? Well, pick up on this, guy. Happy New Year, baby. Happy New Year to you. Happy New Year, baby. Happy New Year to you. Well, I made a resolution. I'm gonna keep the whole year through. chasing women, whiskey drinking too. Stop my ballyhooing, yes, I'm mistreating you. Happy New Year, baby. Happy New Year to you. and steal and borrow and pawn my clothes and shoes to keep you happy, baby. Happy the whole year through. getting pretty, I'll buy you a big brass bed. If I catch you cheating, I'll fill you full of lead. Happy New Year, baby. Johnny Otis. Dat was een Griekse bandleider volgens mij. Die zong hier niet, vermoed ik. Uh, Katie Cooper was de vrouwelijke eh, eh, zangeres. Ehm, ehm, en Johnny Otis ja, stond eigenlijk een beetje aan de wieg van de rock'n'roll. met al zijn rhythm en blues opnames. Onder meer met Big Mama Thornton, Hound Dog. Dat is ook een nummertje van onder meer zijn hand. Ja, ik, zie ik heb nog een berichtje staan van Hans Rijmers. Eh, bekend hier in de regio natuurlijk van Jazz in Zandvoort. Die had mij ooit geappt van... Eh, ja, die concerten zitten altijd redelijk volgeboekt. En er stond een concert gepland op uh, eh, 16 januari van Rebecca Lowry. Maar hij appte mij dat dat uitgesteld is, verplaatst is naar de 13 maart voorlopig. Oké. Okay. het dan allemaal wel door kan gaan. Ja, laten we hopen dat tegen die tijd het weer een beetje gestabiliseerd is. ja. Ja, en over jazz in Zandvoort gesproken... dan kom je altijd, eh, kan je niet om Scott Hamilton heen. En tot mijn grote verbazing speelt hij mee op een cd'tje van Andrea Motis... Live at the Jamboree in Barcelona. En daar speelt dus die eh, Andrea Motis op mee. Maar de tenorsaxofoon wordt bediend door Scott Hamilton. Dat, is een, dat klinkt, is aardige muziek. Dus eh, Zullen we die maar eens draaien? Andrea Motis. We eh, eindigden net met uh, kusjes. En eh, dit nummer heet toepasselijk This Year's Kisses. Dus een mooie vervolg op het vorige nummertje. Andrea Motis. have my okra, little collard greens. A Little bit later, a little key lime pie. Whole lot of thank you, Lord, for all you provide. favorite song. Whole lot of love. like a little bit of gospel music to soothe my soul. Ooh, a little bit of loving, baby. Make that a whole lot of love. zoals eh, jazz komt de eh, blues veel te weinig aan bod op de Nederlandse radio. Een van de meest eh, soulvolle jazzy blues albums van afgelopen jaar 2021 kwam van de hand van Eric Bibb. Dear America heet het album. Met dit nummertje Whole A Lot of Loving. Waarbij een glansrol is weggelegd of was weggelegd voor de befaamde jazzbassist Ron Carter. Oko. Ik heb iets klaargezet wat eh, in 1931 stamt. Maar ik heb een uitvoering uit 2019. Oké. het is een heel bekend nummer. Dream a Little Dream of Me. Eh, iedereen kent het wel in, in, in de uitvoering van eh, Mama Cash Elliot, volgens mij. Maar dit is, wordt gezongen door Champagne Fulton, Amerikaanse jazzzangeres. En op de sax klinkt Corey Weeks. Oké. Eh, uitgezocht. We gaan een beetje naar de zoetigheid, geloof ik. Ja, precies. Er zijn een hoop mensen die hebben, die hebben het voornemen om uh, minder te eten... of minder suiker te gaan gebruiken. heel veel mensen hebben voornemens natuurlijk. Nou, die mislukken natuurlijk allemaal maybe next year. Eh, maybe next year, dat, dat is makkelijk om dat erbij te houden. En ik vond het wel leuk om, eh, waar, waar je nou echt dik van? Dat is chocola. Als je dus te veel chocola nuttigt, dan, dan gaat, kan het eh, echt fout gaan. En bij ons in het dorp zit nogal een heerlijke chocoladewinkel. Dus dat is wel mijn zwakte. Dus <laughs> ik denk, is het nog wat muziek over chocola? Nou, het barst van de muziek over de chocola. Dus blijkbaar zijn er ook jazzmuzikanten die uh, chocolate hoog hebben zitten. En iemand die dat is, dat is bijvoorbeeld Cannonball Adderley... De, Jump for Joy heet een LP die hij in 1958 gemaakt heeft. Daar staat het nummer op. Chocolate Shake. MUZIEK California. My friend said, Stop, you're gonna have to pay the price. Chocolate and chili, what a dangerous combination. But I didn't take their advice. Ja, er zijn eh, best wel veel Amerikaanse jazzartiesten... die zich in Europa gaan vestigen. En dit is daar ook een voorbeeld van. Brenda Boykin, en, eh, volgens mij komt ze uit San Francisco, Oakland, die eh, kant uit. En die woont tegenwoordig in uh, Woepertal, Duitsland. En ja, die dame kan toch wel zingen. Hij is al eens een de, winnaar geworden van het Montreux Jazz Festival. Beste vocaliste. En dit was een mooi nummertje van Chocolate en Chili. leuk. Ja. Mooi nummertje inderdaad. En een beetje modernere sound. Dus dat past goed bij het volgende nummertje wat ik heb klaarstaan. Die eh, eigenlijk gebaseerd is op een heel oud nummer van Fat Swallow. Honeysuckle Rose. Maar in een nieuw jasje is gestoken door Jason Moran, de pianist. Eh, samen met eh, Michelle Michelle nee, ja, de vrouw met die hele moeilijke naam. de zangeres Michelle Nede Jocello. Eh, Honeysuckle Rose van Vetswaller oorspronkelijk. Joyful Elegy voor Fats Waller. Een <clears throat> ode aan de muziek van Fats Waller door de pianiste Jason Moran. Uh, eh, Honeysuckle Rose hoorde je natuurlijk. Eh, Auko, is dit alweer aan het einde bijna van ja, het programma? ik heb nog een korte, een, eh, maar wel een stevige uptempo swinger zou ik bijna zeggen. En dat is After You're Gone in de uitvoering van Amber Weekes. Oké. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying. You feel blue, you feel sad. You miss the dearest pal you ever had. There'll come a time, don't you forget it. There will come a time when you'll regret it. Someday when you are lonely, your heart will break like mine and you'll want me only after you've gone, after you've gone away. Somebody come and change your mind. After the years we've been together, the joy and tears, all kinds of weather hem rondom trompetist Félicien Bouchot. Uh, eh, Bieke heet het, een beetje à la New Cool Collective. Versterkt met een heerlijke zangeres Celia Kameni. En dat voorzicht dan tezamen lekker portie Tumulte. Zo heet dan dan het album en het nummertje No Fontaine de Trevi. We zitten aan het einde. Ja, je hebt geluisterd naar hem Samenstelling en presentatie deze keer door Edward Rauhorst en Auke Beuving we zeggen, maak er een heel goed jaar van. Dat het een topjaar mogen worden. En dan is er eigenlijk maar één band die kan afsluiten. Dat is Polar Bear. Geleid door de Schotse percussionist en componist Seb Rochford. Die hebben een mooi nummertje gemaakt. Hope every day is a happy new year. Daar sluit ik me bij aan. Tabé, tot ziens. Stuur je allemaal fijne dagen en een volgende.